Op de A2 bij Eindhoven is een grote ravage ontstaan na een ongeluk met een vrachtwagen die pakken melk vervoerde. De truck schoot door de middenberm en is op zijn kant terechtgekomen. Raakte niemand gewond. Het ongeluk gebeurde bij knooppunt Leenderheide. De weg richting Eindhoven is dicht, maar ook twee rijstroken de andere kant op zijn gesloten. De verwachting is dat de weg pas weer vanmiddag open gaat. Huurders met een laag inkomen krijgen op 1 juli met een beperkte huurverhoging te maken. Sommige woningcorporaties zien zelfs helemaal af van een verhoging voor lage inkomens. Dat zegt de Woonbond op basis van contacten met lokale huurdersorganisaties. De belangenbehartiger voor huurders is blij met de ontwikkeling, maar had de beperking van de huren al verwacht. Het is volgens de bond het resultaat van een akkoord dat vorig jaar werd gesloten met de koppel van corporaties EDES. Deze maand krijgen huurders van de corporaties te horen hoe hun nieuwe huur er per 1 juli uitziet. De persvrijheid is het afgelopen jaar wereldwijd drastisch en zorgelijk ingeperkt. Dat meldt de in Parijs gevestigde organisatie Reporters zonder Grenzen, die jaarlijks een ranglijst opstelt. Nederland is twee plaatsen gestegen en staat dit jaar op plek 2. Alleen in Finland zijn de media vrijer.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 In de Randstad is de meeste vertraging op de A2 van Utrecht naar Amsterdam... tussen Breukelen en Holendrecht 11 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A9 Alkmaar Amstelveen bij knooppunt Badhoevedorp... 6 kilometer en een kwartier oponthoud. De A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Lunette... 12 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam 8 kilometer. Je hebt daar een half uur vertraging... want het verkeer moet over de vlucht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 Rock with it, girl. Rock with it, girl. See Show them it, girl. a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. a bang bang. Come on, come on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 give these loving arms a try, baby. 嗯。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 more sun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 And when you wake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 summer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 love every morning and butterfly kisses at night.